Aan het begin van de nacht diende de PVV een motie van wantrouwen tegen Mansveld in, maar die kreeg geen steun. Wel overweegt de SP de motie later te steunen als Mansveld verdere vragen heeft beantwoord. Het debat gaat over een aantal dagen verder. Ondernemers uit Alphen aan de Rijn stellen de hoofdaannemer na het bouwkraanongeluk verantwoordelijk voor de schade. Vooral winkeliers hebben hun omzet na het ongeluk sterk zien dalen, omdat de omgeving was afgesloten. Ze willen gemiste inkomsten verhalen op de hoofdaannemer Maurik, meldt Omroep West. Op 3 augustus vielen tijdens werkzaamheden twee bouwkranen en een brugdeel op een aantal panden. De advocaat van 24 ondernemers zegt dat de omzet in sommige gevallen met 60% is gedaald en dat er faillissementen dreigen. Bij Defensie dreigt een munitietekort voor de Nederlandse F-16's. Volgens minister Hennis is dat tekort aan één specifieke bom die bij missies veel wordt gebruikt. Die bommen zijn volgens haar niet gewoon op voorraad bij de leverancier. Er is een lange levertijd. Het dreigende tekort is volgens haar geen gevolg van bezuinigingen. Hennis zegt dat de missie in Irak niet in gevaar komt, omdat de F-16's ook andere munitie gebruiken. Turkije heeft Nederland toegezegd om opnieuw te kijken naar de langslepende zaak Demming, waarin een voormalige topambtenaar wordt verdacht van het verkrachten van twee Turkse jongens. Minister van der Steur zegt dat hij pas geleden een constructief overleg heeft gehad met zijn Turkse ambtgenoot. Turkije zei eerder dat de zaak was verjaard. Nu lijkt het erop dat Nederland de vermoedelijke slachtoffers toch mag horen. Het weer nog vannacht helder, kans op een mistbank, minimum een graad of 5.